Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Er komt in november geen top waarop afspraken worden gemaakt over de brexit... hebben de EU-leiders de afgelopen avond besloten. Pas als EU-onderhandelaar Barnier zegt dat er beslissende vooruitgang is geboekt... wordt er een nieuwe top georganiseerd. Volgens premier Rutte was dit het maximaal mogelijke resultaat... van het overleg in Brussel. Bij de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk is vooral de laatste weken vooruitgang geboekt, maar er is nog steeds onenigheid over Noord-Ierland. Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de tip die leidt naar de verdachte van het neerschieten van een 19-jarige Zaandammer. Die werd vrijdagnacht beschoten in het centrum van Zaandam. En nadat hij naar het ziekenhuis was gebracht door een taxichauffeur... werd daar nog een keer op hem gevuurd. De politie heeft twee verdachten in het vizier, twee broers... maar weet niet waar die zijn en hoopt dat iemand dat kan vertellen. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Eva Jinek heeft de Sonja Barend Award 2018 gewonnen. De prijs voor het beste tv-interview van het jaar. Ze kreeg de award voor haar interview met Denk-politicus Farid Azarkan... over een nepadvertentie waarmee Denk de PVV zwart wilde maken. De jury noemt Jinek alert, streng en oprecht geïnteresseerd. De Mexicaanse profboxer Canelo Alvarez heeft het lucratiefste contract in de sportgeschiedenis getekend. De 28-jarige wereldkampioen in het middengewicht van de boksbonden WBA en WBC krijgt ruim 317 miljoen euro voor 11 gevechten. Dat geld wordt betaald door streamingdienst De Zone die de elf gevechten van Alvarez uitspreidt over de komende vijf jaar. Het vorige record was in handen van de Amerikaanse honkballer Giancarlo Stanton... die 280 miljoen dollar kreeg voor een contract voor 13 jaar bij de New York Yankees.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 Intanto cerco il mare, un'aquila quasi così mi prendo E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh.